Uur. City Dijkers met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental als gevolg van orkaan Ian opgelopen tot zeker 42, meldt nieuwszender CNN. Ian trok eerder deze week een spoor van vernieling door Florida. Steden liepen onder en hele straten werden verwoest. Nog altijd zitten meer dan anderhalf miljoen mensen zonder stroom. Inmiddels is Ian afgezwakt tot een storm en aan land gekomen in de staat South Carolina... Daar lijkt volgens de eerste berichten de schade beperkter te zijn. Cuba heeft de Verenigde Staten om noodhulp gevraagd naar orkaan Ian, meldt de Wall Street Journal. Voordat de orkaan Florida trof, trok Ian over Cuba en richtte daar ook grote schade aan. Ook kwamen zeker twee mensen daarom. Een deel van de inwoners zit al dagen zonder stroom en heeft nauwelijks te eten. Omdat de regering het nog niet is gelukt om de elektriciteit te herstellen... gingen honderden mensen de straat op in Cuba om te demonstreren. Kamerleden van de oppositie eisen opheldering van Kamervoorzitter Bergkamp... over haar aanpak van de affaire Ariep. Afgelopen week kondigde Bergkamp een onderzoek aan naar haar voorgangster omdat ze anoniem werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag toen Ariep voorzitter was. De Kamerleden hebben forse kritiek op de aanpak van Bergkamp in het bestuur van de Kamer. Al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Vandaag gaan in Groot-Brittannië nieuwe energietarieven in... die soms tot wel vier keer zo hoog zijn als de huidige. Er zijn veel protestmanifestaties aangekondigd.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 she had to for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

for you. i only had a way. If I could see the sun behind the snow, if I could only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

哟。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 another day. You think